you're tall. you call defeat. Cause there's women running past you now, and you just drag your feet. Man makes a gun, man goes to war. Man can kill and man can drink and man can take a whore. Kill all the blacks, kill all the reds.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 Dat heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Akerboom besloten. Hij zei vorige week rekening te houden met ongeregeldheden rond de verkiezingen vanwege het verhitte debat over de rol van de islam in Nederland. Oekraïne vernietigt in twee jaar tijd zijn hele voorraad verrijkt uranium. Het zal dan alleen nog laag radioactief materiaal gebruiken voor onderzoek. Met verrijkt uranium kunnen kernwapens worden gemaakt. En de vrees is dat het in handen komt van terroristen. Rond deze tijd begint in Washington een top over een betere beveiliging van de nucleaire voorraden in de wereld. Twee bemiddelaars gaan zoeken naar een opening in het vastgelopen cao-overleg voor de schoonmakers. Werkgevers en bonden hebben de arbeidsdeskundigen gevraagd binnen twee weken met een voorstel te komen dat de basis moet vormen voor een nieuw overleg. De schoonmakers voeren al vier maanden actie voor meer loon. De werkgevers zeggen dat ze daarvoor geen geld hebben. Zangeres Teddy Scholte is overleden. Ze was de tweede Nederlandse artiest die het Eurovisie Songfestival won. En dat was in 1959 met het liedje Een Beetje. Met haar man Henk maakte ze veel platen en ze werkte samen mee aan onder andere de Snip en Snap Revue. En ook presenteerde Scholte Kiekeboe, het eerste tv-programma met een verborgen camera. Teddy Scholte is 83 jaar geworden. Op de Amerikaanse beurs is de Dow Jones-index voor het eerst in anderhalf jaar boven de 11.000 puntengrens gesloten. De positieve stemming op Wall Street was vooral te danken aan het nieuwe EU-akkoord over financiële steun aan Griekenland. De Dow kelderde in september 2008 door de crisis in de bankwereld. Het weer, grotendeels onbewolkt en minima rond 3 graden. De komende dag redelijk zonnig. Al is er wel veel sluierbewolking en in het zuidoosten stapelwolken. Het wordt dan 10 tot 14 graden.